Een voorspoedige start. ik ben eerst het NOS nieuws van... Ik ben er volgende week weer. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wil de huizenverkoop aan criminelen in zijn stad aanpakken. Bepaalde transacties met zwart geld wil hij zelfs achteraf ongedaan kunnen maken. Volgens Abu Taleb worden nu woningen die 3 ton waard zijn voor 8 ton verkocht... om zo geld wit te wassen. Om dat aan te pakken heeft de Rotterdamse burgemeester bij het ministerie van Justitie om aanvullende wetgeving gevraagd, zegt hij tegen de Telegraaf. Wesley Sneijder krijgt volgend jaar een afscheidswedstrijd in zijn geboortestad Utrecht. Op 3 juni speelt hij in de Galgenwaard mee in een wedstrijd tussen een oranje sterrenelftal en een team van voetballers, met wie hij bij Ajax, Real Madrid, Internationale en Galatasaray heeft gespeeld. Bert van Marwijk en José Mourinho zijn dan de trainers. Sneijder kondigde in augustus dit jaar aan dat hij was gestopt als voetballer. Fietsenstallingen bij treinstations hebben veel te weinig ruimte voor bakfietsen en elektrische fietsen. Die nemen meer ruimte in dan een gewone fiets. Volgens ProRail is er vooral in Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en Leiden te weinig plek in de stallingen. Er zijn steeds meer treinreizigers en die komen ook steeds vaker met bredere fietsen. Sinds 1999 zijn er een half miljoen plekken in stations fietsenstallingen bijgekomen, maar dat is niet toereikend. In Zwolle en Zutphen wordt komend jaar een proef gedaan met rekken waarin ook bredere fietsen kunnen staan. Op Sumatra is een bus met tientallen passagiers in een ravijn gestort. Volgens de politie zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen en 14 gewond geraakt. Indonesische media melden dat de bus 80 meter naar beneden is gevallen en daarna in een rivier is terechtgekomen.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 Merry, Merry Christmas, have a Christmas with glee. Here's a little toy, any girl or boy certainly would love to see. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? Take a guess, yes, yes. Merry Christmas to you. Here is a baseball that throws itself. If you've been good this year, it may appear on your toy shelf. Do we have the data on what to get the Wookiee this year? One sheep, two sheep, three sheep. Merry, Merry Christmas, have a Christmas with glee. Have a little fun, eat a honey bun, decorate a Christmas tree. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas.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 op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. has passed and what if they reached? At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we. change our world black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. 冬天。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 vanno via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 het ritme van de kerst. mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. choose who I am is enough And there are many things that I could change so slightly But why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself fijne dagen